Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet flink wat gebeuren om Nederland veilig te houden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een adviesraad heeft daar een rapport over geschreven. Er komen meer stortbuien aan in de toekomst en ook meer droogte en een steeds hogere Noordzee. De overheid kan zelf niet alles oplossen en daarom is er nu een soort kalender gemaakt. Sommige problemen zijn nu al aan de hand. Andere zullen zich op veel langere termijn eh, afspelen. Dus het is een kalender die uh, nou, vele decennia kan beslaan. Eh, waar dus ook dingen op staan waarvan je kunt zeggen... dat speelt pas over 100 jaar. Maar het is wel iets waar je met allerlei ruimtelijke ordeningsvragen... nu al rekening moet houden. Bijvoorbeeld, waar bouw je huizen en waar niet? Bedrijven en ook burgers moeten zich ook dat soort vragen stellen, staat in het rapport. Mensen die bij softwarebedrijf AFAS werken... krijgen vanaf volgend jaar een soort extra vrije dag. Op vrijdag hoeven ze niet meer naar kantoor, maar krijgen ze wel doorbetaald. Ze kunnen die dag iets nuttigs doen, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk of iets voor zichzelf. AFAS gaat niet controleren wat medewerkers doen... maar de hele dag Netflixen of aan de slag voor een ander bedrijf... wordt niet op prijs gesteld, staat in een mail aan medewerkers. En je kunt rustig even de ruimte in zonder meteen uit elkaar te klappen. Dat zeggen wetenschappers. Ze hebben het effect van ruimtereizen op space-toeristen onderzocht. En eigenlijk zijn die hetzelfde als bij getrainde astronauten. Reizen van een paar dagen zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Je organen gaan wel een beetje aan de wandel, maar na een, na een paar maanden zit alles weer goed. En ben je al in een buitenzwembad geweest dit jaar? Nou, grote kans van niet, want echt zomers wil het maar niet worden. Dat merken ze bij die buitenbaden ook, zegt een badmeester tegen NH Nieuws. Het was geloof ik niet warmer dan 13 graden. Dat valt voor ons niet warm te stoken. Wij stoken hier nog op gas en de, dan, dan, worden de kosten, dan worden de kosten te hoog. Dat het zo rustig is, vindt niet iedereen erg. Ik ga elke dag. Want ik, als het zo lekker eh, minder weer is, is het lekker rustig kan je diagonaal zwemmen, zeg ik altijd. Ja, het weer dan. Echt niet eh, lekker om buiten te zwemmen vandaag. Opnieuw een wisselend dagje met wolken en af en toe kans op een bui. Maar zeker vanmiddag is er wat ruimte voor de zon. En het blijft opnieuw koel, max 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom vielen door de wegwerkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend nu 20 minuten extra. Er is nog steeds één rijstrook dicht. Verder rijden er ook mensen om over de N247 Hoorn richting Amsterdam... Daarom viel het tussen Volendam en Broek in Waterland.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 Sinds het incident met het pleegmeisje in Vlaardingen... hebben meer mensen zich gemeld bij pleegzorgorganisaties. Tegelijkertijd krijgen mensen die nu al pleegouder zijn... meer negatieve opmerkingen sinds het incident. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon... is een hoge commandant van Hezbollah gedood. Volgens persbureau Reuters is het de hoogste Hezbollah-commandant... die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United, melden Engelse media. Vanwege matige resultaten in de Premier League stond zijn positie eerder ter discussie.